1 uur. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Koningin Maxima noemt de Griekenland-vakantie vorig jaar een inschattingsfout en niet solidair. Dat zei ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk vanwege haar 50ste verjaardag. De kritiek op de vakantie deed haar veel pijn, zegt ze. Door de vakantie daalde de populariteit van het Koningshuis. Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire onterecht een incassobrief gekregen. Het gaat om ouders die compensatie krijgen en van wie de terugbetaling van de schulden is stopgezet, meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Dit had nooit mogen gebeuren, de fout wordt zo snel mogelijk hersteld, schrijft ze. Niet alle pretparken gaan meteen komende woensdag weer open. Onder meer attractiepark Duinrel en pretpark Walibi houden de deuren een paar dagen langer dicht. Beide parken hebben iets meer tijd nodig om alles klaar te maken voor bezoekers. Walibi verwacht vrijdag weer open te gaan. Duinrel volgt een dag later. Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren... sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, concludeert het CBS na onderzoek. Ook wisselen hbo- en universitaire studenten nog net zo vaak van opleiding als voorheen. Wel begonnen relatief minder studenten aan een masteropleiding nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. En de werkloosheid is begin dit jaar opnieuw verder afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen zonder baan daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Daarnaast steeg het aantal vacatures. Eind maart stonden er 26.000 vacatures meer open dan in het laatste kwartaal vorig jaar. Het lijkt erop dat ondernemers ondanks de coronacrisis toch weer lichtpuntjes zien... en al aan het voorsorteren zijn op het moment dat er weer meer mogelijk is, zegt het CBS.